Clemens Peters met het NOS Journaal. Het was vandaag opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk was er meer verkeer, maar het was een stuk minder druk dan gisteren. Rond drie uur vanmiddag waren de grootste opstoppingen en vertraging voorbij. Met name in Duitsland waren vandaag meer files dan normaal. Doordat vakanties daar afgelopen zijn, leidde het terugkerend verkeer tot veel vertraging. Het was druk op de A8 in Duitsland bij de Oostenrijkse grens. En ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland liep het verkeer vast. Bedrijven die piloten recruteren worden overspoeld door sollicitaties van werkloze piloten. Door de coronapandemie wordt wereldwijd nog steeds veel minder gevlogen dan voor de crisis. En daarom zitten veel piloten zonder baan. Omdat ze een bepaald aantal vluchten per jaar moeten maken om hun brevet te mogen houden... is het belangrijk dat ze blijven vliegen. Overigens verwacht de luchtvaartsector niet dat het overschot aan piloten lang zal duren. Als de burgerluchtvaart herstelt van de coronacrisis... is er mogelijk over minder dan een jaar alweer een tekort aan piloten. Groenland heeft de afgelopen week uitzonderlijk veel ijs verloren. Deense en Amerikaanse poolonderzoekers zeggen dat er op dinsdag alleen al 8,5 gigaton ijs is gesmolten. En dat is genoeg om de hele staat Florida met 5 centimeter water te bedekken. De dieperliggende oorzaak van het smelten is volgens deskundigen de klimaatverandering. De directe oorzaak is de hoge temperatuur in Groenland de afgelopen tijd. Aan de kust werd deze week 19,8 graden gemeten. En dat is het hoogste ooit in Groenland. De Franse Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. In Boedapest profiteerde hij van een megabotsing direct na de start. Achter de 24-jarige Fransman eindigde Sebastian Vettel als tweede. Lewis Hamilton werd derde en neemt de leiding in het algemeen klassement over van Max Verstappen. Die zag zijn auto bij de botsing aan het begin beschadigd raken en eindigde uiteindelijk als tiende. Het weer. Vanuit het noordwesten wordt het droog en vanavond is er nog kans op een bui in Limburg. Morgen afwisselend wolken en zon.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 Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt. Verkeer richting Schiphol rijdt voorlopig om via Amsterdam... over de A2, A10 en de A4. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 I get those goosebumps every time, yeah When you're not around When you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every yeah, 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx Find a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I take skit game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah, we at the top floor Right there off Duini yeah.